Door Albegens met het NOS-journaal. In de VS is veel kritiek op presidenten Trump en Poetin. Ze spraken vandaag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend. Vanaf morgenochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden... door rood rijden of niet handsfree bellen... geven agenten alleen een waarschuwing. Volgens de vakbonden gaat de regering de acties voelen in de portemonnee. Drie jaar geleden liep de overheid door zo'n actie zeker 70 miljoen euro mis, zeggen ze. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze de komende drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Gisteren renden vier leden gekleed in ouderwetse politieuniformen het veld op tijdens de WK-finale in Moskou. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen. Het weer. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden overdag. Zon en bewolking. In de middag plaatselijk een regen- of onweersbui wordt opnieuw erg warm, 24 tot 29 graden.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 Ze spraken vandaag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel... en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend. Vanaf morgenochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet handsfree bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Volgens de vakbonden gaat de regering de acties voelen in de portemonnee. Drie jaar geleden liep de overheid door zo'n actie zeker 70 miljoen euro mis, zeggen ze. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze de komende drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Gisteren renden vier leden gekleed in ouderwetse politieuniformen het veld op tijdens de WK-finale in Moskou. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen.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 Ze spraken vandaag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel... en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend. Vanaf morgenochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet handsfree bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Volgens de vakbonden gaat de regering de acties voelen in de portemonnee. Drie jaar geleden liep de overheid door zo'n actie zeker 70 miljoen euro mis, zeggen ze. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze de komende drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Gisteren renden vier leden gekleed in ouderwetse politieuniformen het veld op tijdens de WK-finale in Moskou. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen.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 Door Albegens met het NOS-journaal. In de VS is veel kritiek op de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin... Ze spraken vandaag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel... en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend. Vanaf morgenochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet handsfree bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Volgens de vakbonden gaat de regering de acties voelen in de portemonnee. Drie jaar geleden liep de overheid door zo'n actie zeker 70 miljoen euro mis, zeggen ze. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze de komende drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Gisteren renden vier leden gekleed in ouderwetse politieuniformen het veld op tijdens de WK-finale in Moskou. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen. Het weer. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden overdag. Zon en bewolking. In de middag plaatselijk een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw erg warm, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM.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 Ze spraken vandaag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel... en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend. Vanaf morgenochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet handsfree bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Volgens de vakbonden gaat de regering de acties voelen in de portemonnee. Drie jaar geleden liep de overheid door zo'n actie zeker 70 miljoen euro mis, zeggen ze. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze de komende drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Gisteren renden vier leden gekleed in ouderwetse politieuniformen het veld op tijdens de WK-finale in Moskou. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen.